Is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 8 november 2012 en dit is aflevering 134 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom en dat allemaal weer bij een verse donderslag vandaag op 8 november 2012. Ik heb voor jullie natuurlijk weer heerlijke muziek en ook nieuwe muziek en onbekende muziek van onbekend talent. Ik ben het deze middag van thee tot bier met muziek, eh, maar ook de gebruikelijke vaste donderslagrubrieken. Over 10 minuten dan heb ik weer even Rob Ricard aan de telefoon voor nieuwe sluiers en tips. En dan gaan we weer even kijken wat we kunnen lostrekken over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je straks om half bier. En ook vandaag is weer onze vaste donderslagcolumnist eh, erbij. En dat is Theo Verriet, En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En gaat eh, hij het hebben vandaag over Dromeland? Nou, luister maar om half drie. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD 501. En op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, genoeg verteld. Het is tijd voor muziek. We gaan beginnen. De eerste plaats van deze donderslag is een gloednieuwe van het album van Donald Fagan. Het is op 16 oktober 2012 uitgekomen en de titel van het album is Sanken Kondos, Sanden Kondos moet ik zeggen. En dat betekent gezonken appartementen. En van het album trakteer ik jullie nu op I'm Not The Same Without You. Since you've been gone, an awesome change has come about. My life is different now. not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed into something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit's out. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you. Ilse de Lange, die was Donald Fagan voor dus zijn nieuwe cd. En Ilse de Lange die heeft namelijk in eh, Amerika, in de New York Times, hebben ze allemaal uh, tekstregels eh, uitgeknipt. En die hebben ze allemaal aan elkaar geplakt, met de hele band. En daaruit is een, een tekst ontstaan. En die tekst, daar hebben ze een lied van gemaakt. En dat lied, daar staat op de laatste cd. En die heet Magic. En ik hoorde hem laatst op de televisie als... ja, bij de, de verkiezingen van eh, Amerika. En nu hier op Radio 501. Power takes a wicked home. Oh, rules the art of terror. Cowboys and the theme of war. High cost of trial and error. is 8 eh, november en het is tien over twee. En eh, dat is alweer de tweede donderslag in deze novembermaand. En dan hebben we ook eh, Rob Ricard aan, aan de lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze. En we beginnen natuurlijk altijd even met de tip van de sluier. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het is nou wel een hele bijzondere keuze. Toch wel, vandaag, deze... Ja. Oh, dat wordt interessant. Want vorige keer hadden we iets uit de hoek waar ik nog maar heel weinig uit heb gehad. Canada? En, eh, nee, dat was eh, jazz. Oh, jazz. Oh, bedoel je dat? De muzikale ja. hoek, eh, ja. Dus in, en nu heb ik alweer een hoek. Ja. Die, die ehm, nou ja, dat is een eenmalige uitzondering. Zeker. Want nu is het gospel. <laughs> Gospel. van <laughs> gaan we Een zwaar kerkorgel eronder en zo. Johannes neer en... <laughs> nou. Dus ehm, ja, het is ehm, een duo. Een duo. Het, eh, het wordt katremeen gespeeld op een kerkorgel. Ja, en er zingt ook nog iemand bij. Ja, daar was ik al bang voor. <laughs> ja. Nou, zal ik nog meer vertellen? Ehm, nou ja, uit welk land? Ik vermoed eh, uit Engeland. Ja, nou, dan weet je nog niks natuurlijk. Ik denk het wel, ja. Aha. Nou, dan ga ik iets draaien wat wel afwijkend is van gospel. En ehm, dan verwelkom ik je straks om half bier. En wat ik eh, ga draaien, en dat, eh, ja, jij hebt het al een keer eh, iets van haar gedraaid in de platenkeuze. Daar kwam je niet uit, uit de naam. Maar het is Susan Tedeschi. Oh. En, het nummer, <laughs> en het nummer heet Talking About. <laughs> ik zie je straks op alle bier. Hoi. Hoi. Tedeschi. Mooie muziek. We gaan naar Nederland. Ik heb namelijk een, uh, in de inbox een uh, ja, mooi nummer gekregen van Jacques Mees. En het nummer dat heet Sneaked Out of Heaven's Door. En zijn is een live versie. Hey dear daddy, why did it take you so long To let me know you love me Now you're dead and gone Was it so hard for you to see. Or didn't anyone tell you that you were just special, just like me, your son? I love you more than when you were alive, since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, sneaked out of heaven's door. Well, they all came to get you, and you said it was good. Your brothers and your sisters showed you the way to the land of God that you always used to fear promise came true on your dying day. Oh, I love you more than when you were alive, since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, you sneaked out of heaven's door. So I believe there must be heaven after all. For no longer I will deny. And I cried some tears when you called out my name. But it's time for a while to say goodbye. Oh, I love you more than when you were alive since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, you sneaked out of heaven's door. For a minute, you sneaked out of heaven's door. For a minute, you sneaked out of heaven's door. En waarom draai ik dit? Omdat ik dit namelijk zulke prachtige muziek vind. Heerlijk. Misschien iets voor de, eh, op de Vader Jacob Stage in eh, de Radio 501 Centrale Studio. Ben Sonders, ja ja ja, ook het horen, die heeft een, nieuwe CD gemaakt en dit is Rock'n'Rolla. Shot like a bullet from Girls did love me till I say the wrong name. Getting cursed out, well, when someone. Yeah. Tracy Chapman. En het nummer heet For My Lover. Two weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. Twenty thousand dollar bill for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get it any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. follow my heart. Leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart. Leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? Two weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover twenty thousand dollar bill. For my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed. For my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get for love. climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Verschrikkelijk mooie muziek van Tracy Chapman van haar eerste CD van haar eerste album. For My Love heette dat nummer. We gaan iets heel anders doen. En dat nummer heet Don't Let Go. En het is van Anne Vogue. nu op Radio 501. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 8 november 2012. Dagdroom. Nou hoef ik ook al niet meer te zwerven. Wat blijven er dan nog voor een dromen over? Het leek me juist prachtig. Geen huis of haard, niemand die op je wacht of op je rekent. Gewoon doen wat je wilt wanneer je wilt. Dat moet toch heerlijk zijn, dacht ik. Ja, dat dacht ik. Mijn beveiligingscamera gooit helaas goed in het eten. Elke ochtend kijk ik even snel door de beelden van mensen die hier gedurende de nacht lang zijn gelopen en op een dag valt mijn oog op een zwerver. Het beeld is genomen om 6 uur 51. Als ik zwerf, lig ik rond die tijd vast nog ergens in een hooibal te pitten, dacht ik. Waarom loopt hij hier? Niemand die op hem wacht of op hem rekent, toch? Doe wat je wilt wanneer je wilt. Dan ga je toch niet voor je lol om 6 uur 51 met Theo door de straat lopen? De dag erna zie ik hem weer. Hij is nu nog vroeger, het is 6 uur 44. De dag erna is het 6 uur 55. Hij stopt van mijn huis en kijkt naar binnen. De benedenverdieping staat te huur. Zal het iets voor me zijn, zie je hem denken? Blijkbaar niet, want hij loopt door. De dag erna is hij weer, exact om 6.55. Daarna een dag om 6.44 en vanochtend om 6.49. Mijn zwerver, die doen en laten kan wat hij wil. Die aan niemand verantwoording af hoeft te leggen. Die vrij is als een vogel. Die zwerver loopt hier elke dag rond 6.45 langs. Dus zo avontuurlijk en vrij als een vogel is dat zwerven niet. Bedankt zwerven, bedankt camera, dag droom. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Van Erik Nova uit Spanje kreeg ik muziek toegestuurd van Pia Janine Schreuder, bekend onder de uh, artiestennaam Pia. Op haar vierde jaar leerde ze orgel spelen en later fluit en piano. Op haar 24e verhuisde ze naar Spanje en ze woont daar nu 6 jaar en heeft een nieuwe plaat en die heet Fever en España. Me gusta vivir en España. Ahora y mañana. A beautiful beach on the warm and sandy coast. so je zomer op Radio 501. One van Johnny Cash van de American Recordings, het nummer van U2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Recordings. Jacob Dylan, dat is de zoon van Bob Dylan, die heeft ook een band. En die band die heet de Wallflowers. En dit nummer heet dan 6 Avenue Heartache. En dit is van de Wallflowers met Jacob Dylan. Let vooral op de stem. George en Ringo, de Beatles uit de Engelse havenstad Liverpool. En zij speelden vandaag She's a Woman. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. We gaan terug naar 1969. We komen we bij Woodstock aan en daar speelde Arlo Guthrie live Coming into Los Angeles. from London, from over the pole, flying in a big airliner. Chick can fly everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs. said cold. No, he couldn't look much strange. Woodstock 1969. Hey, my old friend, all the places that we have been, you help me out a bit. When I can't help myself, stubborn like my old man, with a bottle in my hand. Well, I feel like someone else, someone I just can't stand. Pine in de Mendevilles heet deze band. En het nummer is Hard Times. En Serena Prime komt uit Canada en toert regelmatig in Nederland. Dit is deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. voor je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Out of Here van de zangeres Sophie. En je zou haar kunnen herkennen van de band Cirque Valentin. En als je haar wilt volgen op Facebook, dan moet je maar even zoeken naar Sophia Visbeek. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. tot 4 uur voor jullie. En ik heb nog tot 4 uur eh, goede muziek en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard en de muziekagenda. Ik start in de tweede uur van deze donderslag met muziek van Donald Vegan van zijn nieuwe album Sanken Condors. En dat is getiteld Out of the Ghetto. En de donderdisc die komt ook vandaag weer als derde plaat van de tweede uur maar eerst nog muziek van de John F. Klaver Band. Ik kreeg van hen een eh, track van de nieuwe cd toegestuurd... die op 24 november aanstaande wordt gepresenteerd in De Duiker in Hoofddorp. Nu wil je natuurlijk weten eh, wat voor muziek ze gaan maken. En dat laat ik je horen. Dat, gaan we, eh, dat gaat nu allemaal gebeuren. En dat is dan van de John F. Klaver Band. het nummer Dust van hun nieuwe cd Wheels in Motion. A shot, it is clear As he takes it in, he one more tear Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. Quitters Never Lose van The Andy Paxson Band. De donderdisc. Every day and every night You walk around Pain wasting your time and she's wasting your youth. Everyone can see that you're gonna get hurt. There's a girl. disc van vandaag eh, te horen tot 12 uur vannacht. Just Like a Woman, dat heet eh, dit nummer. En dat is geschreven door Bob Dylan. Dus Gainsbourg, Charlotte, Gainsbourg en Galaxico. net al, heet eh, Charlotte Gainsbourg. En eh, dat is de dochter namelijk van eh, Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Misschien dat, dat het fluisteren in haar stem bepaalt. De moeder, Jane Birkin. Weet je nog wel? Je t'aime moi non plus. Son of the Seventh Son. Dat is uh, Matt Morganfield. De zoon van Muddy Waters. son of the seven sun. Baby, you know it's true. This hoochie coochie man is gonna do you. I'm a natural born lover, a real backdoor man. Don't you know this mannish boy has grown up to be a man. I'm the one. I'm the son of a seven son. I'm gonna beat down the devil. I breathe smoke and fire. I'll come back from the dead, girl, just to say you're my one desire. You see, the men, the men, they just don't know it. But the little girls, they understand. When I say that I'm a man, you better believe that I'm the man. I'm the one. I'm a son of a seven. son. girl, I don't play. I'll be your man, and I will wash all your blues away. You see, I drink TNT, I smoke a little dynamite. Trouble get to running where I come into sight, cause I'm the one. Better believe it. I'm a son of a seven star. than they should have. Radio 501. Flashback. Flashback. de Rolling Stones. I Can Get No Satisfaction. Ja, dat is een oudheid uh, gevalletje. Daarom heet het ook Flashback. We gaan naar een prachtig mooi nummer. Uit Donnie Darko, dus een film. En de nummer heet Mad World. Is van Andrew, eh, Andrews, Michael Andrews en Jerry oh, Jules. familiar faces, worn out places... worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression.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 it's a very, very say goodbye. Walking on the beach last night, hoping things would be alright, but later lying on her bed. It's you I saw instead, thinking of the one I love. You know what I'm thinking of. Francisco days, San Francisco nights. I met a girl in Mexico and should have told her then I know that I still think of you. We never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you. I still need you. Don't hang up and say goodbye. Walking down on Market Street and feeling my heart skip a beat to see someone that looks like you. Guess that I'm not through dreaming of the one I love. You know what I'm dreaming of. San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that golden gate, hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming of. San Francisco night. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco, San Francisco, San Francisco nights. San Francisco. De platenkeuze van Rob We zijn een eh, uurtje opgeschoven en we zitten nu op half bier. En dan heb ik Rob weer aan de lijn. En nu gaat hij echt om eh, deze tijd eh, vertellen wat de platenkeuze is van vandaag. Eh, Rob, wat is jouw fabuleuze platenkeuze? Hebben we nog luisteraars dan? Ehm, <laughs> ik weet niet. <laughs> dat weet ik niet. Misschien komt nu gospel nou Ja, misschien zijn ze eventjes eh, boodschappen doen, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat het nu tijdelijk zeer druk is in de supermarkt. Aha, nou. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Aha, nee. Ja, nee. Dat is reclame, hè? <laughs> Ja, dus, ja. maar goed, nou, ik ga maar gelijk met, het, ehm, met de deur in huis vallen. Nee, niet doen hoor. Geef ze een rotzooi. Oh, dan val ik zonder deur in huis. Ehm, dat is goed. Oh, het is trouwens, had ik gezegd dat ze uit Engeland kwamen? Nou, dat vermoedde je. Je wist het niet zeker. Dus oh, dan ga ik ervan uit dat ze Engelstalig zijn. Ja, maar ze komen ook uit Engeland. Oh, dus dat toch wel, oké. het zijn de eh, Engelse afkomst uit Engeland. De New Seagulls? En ze, ze de een heet Rich eh, Machine ja. en de andere Ian Glover. Ian Glover van... Eh, oh nee, dat was... Roger. Ja, Nee, hier is iemand Roger, anders. Roger, Roger. Um, ja. En, en die er zingt is Dave Guyen. Nog een keer? Dave Guyen van Del Depeche Mode. Oh, van die, oh ja, van Depeche Mode. Depeche Mode, ja. ja. Leuk hè? Ja, nou, het zegt me niks hoor. Maar eh, ja, oh, moet het heet eh, Soul Savers. Soul Savers is de naam van de band of van ja. duo? Een duo. En het is een, een, een het is een, een, een, ehm, productie- en remix team is het eigenlijk. Mhm. Een beetje eh, dan met allerlei dingen in de weer zijn. En dan doen ze dit voor de zondag. Ze doen een eh, rock, gospel, soul en country, maar dit is duidelijk de gospel LP. heet ook The Light, The Dead Sea. Oké, maar eh, dat, eh, dat gospel doen ze waarschijnlijk alleen voor de zondag. Nee, en voor bieruur. En ja, nu, vandaag. Maar ik bedoel dat ze dat opnemen en, en inzingen en alles. Dat alleen op zondag. Ja, alleen op zondag natuurlijk. Ja. Ehm, kondig hem op jouw fabuleuze uh, manier aan en dan ga ik die plaat voor je starten. Nou, luisteraars, uh, het is alweer wat anders in november, eh, want alles is anders. Eh, en nu eh, een beetje gospelachtig iets. Ehm, de Soul Savers met het nummer Tonight van de LP The Light, The Dead Sea uit 2012. Oké, nou dan spreek ik jou volgende week weer. Tot volgende week. keuze van Robrika. When you're looking for salvation. Better take some time to get your story straight. Are you sure you're ready for forgiveness? You might have left it kinda late. It's learned madness sometimes. We could change it. Soul Savers. Dat is wat Rob heeft gekozen voor de platenkeuze van vandaag. Ja, of je het mooi vindt of niet, ik weet het niet. Je kunt het altijd even mailen. rogierradio 501 We gaan weer naar Johnny Cash van zijn American Recordings. Four Strong Winds. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All these things that won't change, come what may. Well, our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. Got some friends that I could go working for. Yet I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through this a hundred times or more. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All these things that won't change, come what may. Well, our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. sit there for the snow flies. And if things are looking good, you could meet me if I sent you down the fair. But by then it would be winter, not much for you to do, and the winds can sure blow cold away out there. For strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all these things that won't change, come what may. Well, our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Yes, voor Strong Winds. En ik kreeg eh, van de week een, eh, een plaat opgestuurd, een, een track opgestuurd van 208 Talks of Angels. En die komen uit Rusland vandaan. En eh, van hen wil ik dan graag dat nummer laten horen, want het is toch wel mooi. What Can I Do To Be Yours heet het nummer. 208 Talk, Talks of Angels. 8 november heb ik weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu beginnen. Op zondagavond 11 november kun je naar Todd Rundgren en het Metropoolorkest in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen de zaal is open om half acht. Op donderdagavond 15 november kun je naar Eefje de Visser. Ze heeft een theatervoorstelling in de Rabozaal van de Melkweg in Amsterdam. De zaal is open om half acht en de aanvang is om acht uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 24 november 2012 kun je naar de CD-release party van de nieuwe CD van de John F. Klaver Band. Locatie De Duiker in Hoofddorp en op 1 december spelen zij in wijkbeduursteden op het festival Blues in Wijk. Op 25 eh, november speelt Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart en mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 30 november treden de tips op met zangeres Elsa Beckman. En dit is in het eh, voorprogramma van Rylan en de Bombardiers. Locatie Manifesto in Hoorn. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Op zaterdag 15 december kun je naar John Mail. Hij treedt op in de Metropool in Hengelo. Deur open om half acht en aanvang is half negen. Meer informatie op www.metropool.nl Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 8 november 2012. En als je agendetips hebt voor de periode na 15 november... stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu weer tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Deze keer Happy Anniversary van Todd Rundgren. En hij treedt op met het Metropoolorkest op 11 november in Paradiso, Amsterdam. Come to me, she said, my girl. I must teach you of the world. It is full who will drag you to their den. But their feelings they won't share, and of yours they do not care. And they think that they're so smart donderslag op donderdag. Hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogi bedankt! Rogi bedankt! Yeah! Opgelucht? Hé? Opgelucht? Ja. Op de grote klok hier in Studio 11 is het alweer bijna bieruur. En dat betekent dat aflevering 134 van Donderslag er alweer bijna op zit. We gaan om bieruur uh, Studio 11 afsluiten. En dan schakelen we over naar de centrale studio eh, van Radio 501. En dan kun je luisteren naar mijn radiocollega's. En vandaag zijn zij er ook weer voor jullie op deze uh, Radio 501 Daverende Donderdag tot spookuur. <laughs> En deze week en de week erna kun je weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel dus, rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week bevinden op wwwradio 5 en op Facebook. Je kunt Radio 501 op Facebook eh, vinden met de naam Radio 501. Ga erheen en we waarderen het enorm als je klikt op like. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Dus je mag me volgen of je mag vriend worden op mijn Facebookpage. Het is ook mogelijk om Radio 5 Leen te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 5 Leen. Of je adopteert een radioprogramma. Of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen van vandaag. Ik bedank eh, mijn redactieteam weer eh, voor de medewerking aan deze donderslag van 8 november. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor jullie aandacht en voor het luisteren vandaag. Eh, we schakelen naar de piepjes over naar mijn collega Lucien Greefkes. En eh, die eh, zit wederom net als vorige week weer klaar. Hij staat in de startblokken. En zijn programma Afternoons gaat dan beginnen. En met daarin een nieuwe platenkast van. En ik ben weer reuze nieuwsgierig wie vandaag het transport met muziek verzorgt. Blijf lekker luisteren. Je hoort het natuurlijk straks allemaal van mijn collega Lucien. Ik ben de volgende week weer dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Onderslag op donderdag bij heldere hemel. En in the ah, ah. Wat was het overweldigend, hè?